Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het is iets minder droog, maar maatregelen tegen de droogte blijven nodig. Dat blijkt uit de laatste droogtemonitor van het Watermanagementcentrum. De regen van de laatste tijd is vooral in het westen gevallen. Dat is goed voor de bovenste bodemlaag... maar daarmee is de grondwaterstand nog niet op peil. In het zuiden, oosten en noorden van het land blijft het watertekort groot. De telefoon van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis heeft vorige week even aangestaan. Dat meldt de Noorse politie. De 46-jarige cybersecurity-expert werd op 20 augustus voor het laatst gezien tijdens een vakantie in Noorwegen. De politie zegt nu dat zijn gsm op 30 augustus even is aangezet. Na 20 minuten zijn de simkaarten verwijderd en is er een Duitse simkaart in het toestel gedaan. Wie dat heeft gedaan is onduidelijk. De liedzangeres van de Ierse band The Cranberries, die in januari onverwacht overleed, is onder invloed van alcohol verdronken in bad. Dat is gebleken uit haar autopsie. De dood van Dolores O'Riordan wordt door de lijkschouwer als een ongeluk beschouwd. Er zijn geen sporen gevonden die wijzen op zelfdoding. Ook was er geen afscheidsbrief. De zangeres had voor haar dood al een paar jaar fysieke en psychische problemen, waardoor er gespeculeerd werd over zelfmoord. Het is voor burgers niet altijd eenvoudig om langs de digitale weg in contact te komen met de overheid, zegt de Raad van State. De Raad wijst erop dat de overheid feitelijk bestaat uit honderden organisaties die digitalisering niet allemaal op dezelfde manier aanpakken, waardoor burgers het spoor bijster kan raken. Dat geldt vooral voor mensen die zichzelf niet zo goed kunnen redden. Het weer, er is veel bewolking en er vallen verspreid buien...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 En het gezegd is, time flies when you're having fun. En zo is het ook. We hebben weer een hele uur heerlijke muziek klaar voor je staan. En eh, we beginnen zo meteen met Michael Jackson en daarna Prince. We hebben natuurlijk eh, een single van Elvis Presley... en de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Maar eerst Michael Jackson en Prince. Veel plezier het komende uur. Eh, Prince met Kiss van het album Parade. En dat kwam uit het jaar 1986. Een jaar later bracht Michael Jackson het album Bad uit. En daarvan draaiden we dan het eh, titelnummer. We gaan eens even luisteren naar een nummer 1 hit uit 1976. Nummer 1 in 1976, ABBA en Dancing Queen. En er zouden er nog vele volgen. En velen gingen het ook dit nummer eh, vooraf. Oké, we gaan naar een eh, one-hit wonder uit 1975... van de Amerikaanse R&B groep Bazooka. En die hadden een hit <laughs> met het nummer, jawel, Dynamite. Da one hit wonder, dat waren ze zeer zeker. Want eh, dit nummer kwam dan wel in de top 10... maar het volgende singeltje eindigde op nummer 92. In ieder geval was dit de groep Bazooka met Dino eh, Dynamite. We gaan nu luisteren naar een eh, tearjerker, een tranentrekker van Connie Francis. Hier is Mama. 100 hit uit 1960 voor Connie Francis Mama. We gaan luisteren naar The Temptations. I read. rivers flow. jaar was 1968 en dit waren The Temptations met I Could Never Love Another After Loving You. En het was de laatste plaat met zanger David Ruffin. Want toen deze plaat werd uitgebracht kreeg David een brief thuis... waarin stond vermeld dat, hij, dat zijn aanwezigheid niet langer op prijs werd gesteld. Oké, daar kan je het dan mee doen. Eh, we zijn toe aan een eh, Elvis-single en deze komt uit 1957. All Shook Up, geschreven door Otis Blackwell en Elvis Presley... maar ik denk dat Elvis alleen het potlood mag vasthouden. En op de B-kant stond That's When Your Heartaches Begin, Elvis Presley. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. ooh, mm-hmm. mm-hmm. yeah, yeah, yeah. Well, please ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. yeah. tongue gets tied when I try to speak. My inside is like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touches my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Mm-hmm. I'm all shook up. If you find your sweetheart in the arms of a friend, that's when your heartaches begin. when dreams dreams of a lifetime must come to an end. That's when your heartaches begin. Love is a thing you never share when you bring a friend into your love affair. That's the end of your sweetheart. That's the end of it. That's that's when your heartaches begin. If you find your sweetheart in the arms of your best friend, brother, that's that's when your heartaches begin. And when, when dreams of a lifetime must all come to an end, yeah, that's that's when your heartaches begin. You see, love is a thing that you never can share. And when you bring a friend into your love affair, that's the end. meeste Nederlanders kennen dit nummer wel. Ze weten alleen niet hoe het heet of wie het speelt. Maar ze kennen het van de Efteling bij de Indische waterlelies. Het heet Afrikaan Beat en het werd gespeeld door Bert Kemfert. Ehm, we gaan eh, naar de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. We gaan er weer drie achter elkaar spelen. Straks hoor je wie het waren, wat ze speelden en op welke plaats ze stonden. Veel plezier. to break. So let er weer drie uit die nederpop top 100 over de periode 1965-1980. Je hoorde om te beginnen George Baker Selection en Una Paloma Blanca op 19. Op 18 de Cats en Marianne. En op 17 Oscar Harris en Twinkle Stars en A Soldier's Prayer. Volgende week weer drie. Hier is Robert Palmer. van de LP Riptide. Dit was eh, Robert Palmer en dat kwam in 1985. In 1964 brachten de Rolling Stones een EP uit, een extended play. Daar stonden in ieder geval vier nummers op en soms wel vijf. In ieder geval op deze EP 5x5 stond Around and Around. I said the joint was rocking, going round and round. the sand. And they never stopped rocking till the moon went down. Well, sounds so sweet. I had to take me a chance. Rose out of my seat. I just had to dance. and Around and Around van de, van de EP 5x5. En dan zijn we alweer toe aan de laatste van dit programma. Die komt van de Clubhouse, een top 100 hit uit 1983... met Do It Again en Billie Jean. We hebben nog even tijd voor een eh, stukje van eh, Bobby Darin. En dat heet Mac the Knife. En dat komt uit 1957. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear. And it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath. babe, and it keeps it uh, out of sight. You know when that shark bites with its teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie baby. babe. So there's never, never a trace of red on the sidewalk. Uh-huh. Ooh, Sunday morning, uh-huh. Lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? Uh, there's a tugboat uh, uh, down by the river. Bye, bye. gaat net zo lang goed totdat eh, Les Paul en Mary Ford ingrijpen. En dan hoor je de Bye Bye Blues. En dan weet je dat dit is het laatste eh, geluid van de eh, matchbox van deze week. volgende week zijn we er weer. Nu vanaf 4 tot 6 even geen Hans.